Door Almegens met het NOS-journaal. Iran ontkent dat het heeft geprobeerd om een Britse olietanker tegen te houden in de Perzische Golf. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat een oorlogsschip van de Britten... drie schepen van de Iraanse revolutionaire garde heeft weggejaagd. Het incident komt een week na de onderschepping van een tanker met Iraanse olie door Britse mariniers. Die tanker zou onderweg zijn geweest naar Syrië en daarmee de Europese sancties hebben overtreden. Iran is woedend over die onderschepping en ontkent dat het schip onderweg was naar Syrië. Een raket van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is neergestort in de Atlantische Oceaan. Twee minuten na de lancering in Frans-Guyana ging er iets mis met de tweede trap van deze Vega-raket. De lancering was al twee keer uitgesteld vanwege slecht weer. Aan boord van de raket was een observatiesatelliet van de Verenigde Arabische Emiraten. De 30 meter lange Vega is de lichtste raket van de ESA en werd sinds 2012 15 keer succesvol ingezet. De Amerikaanse minister Acosta staat nog steeds achter een overeenkomst... die hij jaren geleden als aanklager sloot met miljardair Jeffrey Epstein. Critici vinden dat Acosta moet aftreden... omdat Epstein destijds ervan afkwam met een lichte straf voor kindermisbruik. De overeenkomst is weer in het nieuws nadat Epstein begin deze week opnieuw werd aangehouden op verdenking van kindermisbruik. Volgens Acosta werd in 2008 een akkoord gesloten om er zeker van te zijn dat Epstein een celstraf zou krijgen. Als hij voor zwaardere vergrijpen zou zijn vervolgd, hadden zijn advocaten de miljardair misschien helemaal vrijgekregen, zei de minister. De gemeente Hellevoetsluis ruimt vanochtend de roetdeeltjes op. Die zijn vrijgekomen na een brand vannacht in de jachthaven. Even na middernacht brandden daar vier plezierboten uit. Een vijfde boot en een steiger raakten beschadigd. Niemand raakte gewond en de oorzaak van de brand in Hellevoetsluis is niet bekend. Het weer, soms wat zon, maar de bewolking overheerst vandaag. In het binnenland neemt het aantal buien weer toe. Met vanmiddag ook kans op onweer. Het wordt 20 tot 25 graden. Ook morgen in het binnenland wat buien. En iets minder warm dan vandaag.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 if you want a t-shirt to sleep in. It's my favorite but you can keep it. That me Take me down to Charleston de titel van Boo-ray Going Back Down to Georgia. Dit is Nashville jouw wekelijkse dosis country muziek. We zijn weer bij je met twee uur lang de lekkerste country muziek van vroeger, van nu, van bekend en minder bekende artiesten. En uiteraard doen we daar natuurlijk af en toe weer even wat bluegrass en Americana doorheen. Wat kan je allemaal in deze komende twee uur verwachten? We hebben uiteraard weer het Spotlight album. En dat is deze keer het album, het debuutalbum moet ik zelfs zeggen, Blue Roses van de formatie Runaway June. Daar ga je elk uur twee nummers van horen. En zoals gebruikelijk in het tweede uur ook het Nashville Spiegelplaatje. Gospel Bluegrass, daar gaan we nu mee verder. Dit zijn de Checker Hill Boys en Terry en dit is The Blaze of Glory. ook deze week weer heel veel nieuwe nummers binnen via info.nashvilleradio.nl. Zo kregen we ook het nieuwe album van Lisa Clark binnen. En volgens mij is het zelfs haar debuutalbum. Zij komt uit België, zij maakt country. En het album heet Wide Open Country. En daarvan ga je luisteren naar Creepin. these old shoes. Nashville? Bezoek dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. You got me when you're playing your six string holes in your pocket. I can live with that. Struck my heart, hit by lightning. You love me like no other and I love you like that. Brooke, Samantha en Molly. Oftewel de McClemmons uit Australië. Drie zusjes die heerlijke, lekkere country muziek maken. En dit was Love You Like That, want dat zeiden dus aan het eind al. Vrienden hebben van de week ook een e-mail gestuurd met hun nieuwe singles. Volgens mij op de vierde of de vijfde single inmiddels van hen. Eh, bij dit nummer zit ook een ontzettend leuke videoclip. Vrienden is een Zwitsers-Amerikaans project. En dit is Superman in so Vicky Vale, I'm looking for a girl to set my en Superman in wie? We gaan even terug in de tijd en dat doen we zelfs naar 1983. Toen kwam het album Just Us uit van de Marshall Tucker Band. En van dat album ga je luisteren naar Time Don't Pass By Here. Last night a dream that me down and died. people came but only a few rocks and dropped me in a deep dark hole. And the preacher said a prayer for my lost soul. Well, they covered me up and left me there to rot. And the guy next to me said, friend, I see that's a mighty fine box you got.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 carnavals de country uit in Nederland. Dat was Kees Plat en When That Old Moon. Carrie Underwood, ja, wie kent haar niet? Ze heeft natuurlijk al heel wat nummers op haar naam staan. Heel wat grote successen. Dit is een van haar laatste singles, Southbound. We got a pontoon boat with a Yamaha. People dress like they're in Panama. Small town spring break every weekend around this place. And there's a bunch of boys trying to catch the eyes of all the pretty girls that are walking by. those redneck margaritas, a two for one at that old marina. Yeah, tan lines and gas station cheap sunglasses. They're coming here from all around to get a little southbound, unwound. Tennessee honey, cotton a buzz. Then south sounds up loud, summer dripping off of us from the riverbank to the party cold. Long as it flows, we'll rock the boat, and it's on. yeah. And get a little southbound, southbound. Get a little southbound, southbound. Oh, got a ticket in an zone. Katie's the one that should take it slow. She's dancing on the dock, and it's only two o'clock. Yeah, the fish ain't biting 'cause the party's on. The old man, I'm thinking about going. cold. Long as it flows, we'll rock the boat. And it's all Get a little southbound, unwound. Tennessee honey, kind of buzz. Them south sounds out loud. Some dripping off of us. From the riverbank to the party cold. Long as it flows, we'll rock. een lekker nummer toch. Carrie Underwood en Southbound. We gaan weer verder met iets nieuws. Jawel. Uh, Home Free, wie kent ze inmiddels niet, hebben een, nieuwe single uit. En dat liedje dat gaat over het feit dat een bar soms ook wel een soort kerk kan zijn. Wie kent dat niet? Als je natuurlijk vaak in een bar komt en je hebt zoiets, ik wil iets kwijt. Dan is altijd de eerste waar je tegen gaat praten, de barman. Nou ja, daar gaat dit, dit liedje dus over. Dit is de Dive Bar Saints. Midnight Confession Whiskey therapy sessions Buying drinks to buy some time Beneath the stained glass neon lights While the bartender listens As long as you're tipping It's a place to heal and a place to hurt After a long week of hell It's like Sunday church You'll hear dirty jokes singing sing. night we parted. That life without you. surface and the soft breeze blowing seems to whisper your name. De luisteraars van deze show zijn gewend dat wij ook altijd een greep doen in de platenkast onder de categorie Golden Aldis. Dit was uit 1946, de Bales Brothers en As Long As I Live. We kregen van de week ook een e-mail van Donna Marie. Zij is een country zangeres uit Noordwest-Engeland en dit is On The Road en daarna Dan Shay. I'm tired of this place everything's wearing me down nothing at all Country Radio met Astrid van der Kaai. I'm jealous of the blue jeans that you're wearing And the way they're holding you so tight I'm jealous of the moon that keeps on staring So lock the door and turn out the night song that you've been singing And the way it's rolling off your lips It might be selfish, but van Dan en Shay. Dat was All Too Myself. Het Spotlight album, daar is het nu tijd voor geworden. Het gaat om het album Blue Roses van Runaway June. En deze band bestaat uit de dames Naomi Cook, Hannah Mulholland en Jennifer Wayne. En dat is de kleindochter van John Wayne. Voor het geval je de achternaam bekend vond klinken. Ze hebben dus een album uitgebracht dat heet Blue Roses. Van dat album ga je in dit uur en in het tweede uur twee nummers achter elkaar horen. En nu is het de beurt voor Blue Roses en Buy My Own Drinks. Dit is het Nashville Spotlight Album. I cheat cause I lie. I lie cause I steal. I steal because my heart's good as bad. yeah. Mm -hmm. Well, since we've been done, I've been trying to unfall apart. And I've been thinking that some neon lights would be a real good start. Well, I called a couple friends, but they all say they're staying in, so I guess I'm going out on my own. I might be heartbroken, but that don't mean I gotta stay home. dive The type that he would never walk in And then a guy at the bar sees an empty drink in my hand Yeah, I said it's sweet of you to ask if you can fill my glass But I'm gonna have to pass this time For me and myself, well, yeah, we're doing just fine Sheryl Crow, Stevie Nicks en Maren Morris met Prove You Wrong. En dit nummer komt ook voor op het album Threads van Sheryl Crow. We gaan verder met Americana. Edward David Anderson. Acht jaar geleden maakte hij de overstap van bandlid naar solo carrière. Van zijn album Chasing Butterflies is dit Harmony. She's been singing songs with her mama since the age of three. She learned to sing the high part sitting there on mama's knee. Well, they loved to sing together, it came naturally, it was fun. Sang so many songs that their voices were like one. It's a beautiful thing when two people sing in harmony. colors, an open canvas on a wall. It takes him to a place where it feels okay to fall. Yeah, he's been painting pictures since he picked up that paintbrush. It's all that ever makes sense of the chaos and the rush. It's a beautiful sight when the colors blend just right in. Harmony. Yeah, they've been holding hands since they were young. Now they're growing old. Three daughters raised and gone, three grandkids on their own. hearts are full of love for one another and a partnership they built. It's a beautiful life he's lived with his wife and Let's be just like that painting where the colors blend just right. It'd be a beautiful scene if all human beings could live in harmony.